Die noteren de antwoorden in een dossier dat wordt gedeeld met werkgevers en dat is wettelijk verboden. Het aantal meisjes met een alcoholvergiftiging dat in het ziekenhuis belandt is sinds 2005 verdubbeld. Bij jongens was de stijging volgens de Stichting Consumentenveiligheid zo'n 65 De stijging was het grootst tussen de jaren 2005 en 2007. De laatste jaren stabiliseert het aantal jongeren dat te veel drinkt. Jaarlijks worden zo'n 2300 jongeren met een alcoholvergiftiging geholpen op de eerste hulp. De meeste van die jongeren zijn tussen de 15 en 19 jaar. In Frankrijk wordt opgeroepen tot een onderzoek naar wat de veiligheidsdiensten wisten over de terreurverdachten in Toulouse. Zo is bekend geworden dat zijn naam sinds 2010 voorkwam op een Amerikaanse no-fly-list. De Franse veiligheidsdiensten hadden Mohamed Mera al jaren in het vizier, maar volgens critici hadden ze hem beter moeten volgen. Mera werd gisteren gedood door de politie. Hij had bekend dat hij zeven mensen in en rond Toulouse heeft gedood. Astronaut André Kuipers en zijn vijf collega's in het internationale ruimtestation ISS krijgen nieuwe voorraden. Vanuit Frans-Guyana is een Europese bevoorradingsschip gelanceerd met een boord voedsel, wetenschappelijke apparatuur en zuurstoftanks. Het ruimtevaartuig moet over vijf dagen aankomen. Iraklis heeft zich ten koste van AZ geplaatst voor de finale van de KNVB-beker. Na 90 minuten was de stand 2-2. In de verlenging won de ploeg uit Almelo met 4-2. Iraklis speelt de finale om de KNVB-beker op 8 april tegen PSV. Het weer, het wordt een zonnige dag. Het wordt zo'n 13 graden op de Wadden tot 19 in het binnenland. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af. Het wordt dan iets frisser dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat file tussen Eembrugge en de afrit Bunschoten 3 kilometer. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De andere kant op van Amersfoort naar Amsterdam tussen Hoevelaken en Eembrugge 8 kilometer.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 Well, I ain't no troublemaker, and I never meant her harm. But it doesn't mean I didn't make it hard to carry on. Well, it sucks to be honest it's nice to make some love that I can finally find Zandvoort, op 106.9 FM.